Bastiaan Nachtegaal met het NOS Journaal. De koning van Marokko heeft eerder dan verwacht zijn jaarlijkse troonrede uitgesproken. Eigenlijk zou hij dat morgen doen op de officiële troondag. Koning Mohammed reageerde in de toespraak voor het eerst in het openbaar op de protesten in het Rifgebied. Hij zei de demonstranten te begrijpen, maar sprak wel zijn steun uit voor de veiligheidsdiensten. De betogers zeggen dat het Rifgebied wordt achtergesteld. Ze willen onder meer economische steun, betere zorg en beter onderwijs. Koning Mohammed zei dat dat terechte wensen zijn. De moessonregens in India hebben dit jaar al aan 852 mensen het leven gekost. De meeste doden vielen door overstromingen of aardverschuivingen. Door de moessonregens vallen in India ieder jaar honderden doden. Maar dit jaar is na een aantal vrij droge jaren nog natter dan normaal. Meteorologen denken dat de regen voorlopig nog zal aanhouden. De kwartfinale Duitsland-Denemarken op het EK voetbal voor vrouwen is uitgesteld tot morgen. Het speelveld in het Sparta-stadion in Rotterdam werd onbespeelbaar door het noodweer dat vlak voor de wedstrijd losbarstte. Er werd nog geprobeerd het veld droog te krijgen met trekkers en emmers, maar toen de regen weer begon is besloten de wedstrijd uit te stellen. De kwartfinale Nederland-Zweden ging wel door. Oranje heeft met 2-0 gewonnen. In de Zwitserse Alpen is de langste loopbrug ter wereld geopend. De brug is bijna een halve kilometer lang en hangt op ruim 80 meter hoogte boven een ravijn. De nieuwe brug vervangt een eerdere brug die niet half zo lang was. Die werd in 2010 gesloten nadat die door vallend gesteente beschadigd was geraakt. Om te voorkomen dat de nieuwe brug te veel heen en weer zwiept is een dempingssysteem ingebouwd, maar een beetje slingert de brug nog wel. Het weer. Over de kustregio trekken zware buien, maar soms met onweer. Vannacht wordt het grotendeels droog, het blijft een beetje bewolkt.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 Life's a sound of DJ Chiavistelli. Mr. Chiavistelli, DJ. You are listening to of house music. from Italy to the world. Mr. Cavistelli, take control on the music. And this is my house. My house radio show. Come on, come on, come on. Superstar My house is your house, and your house is 99999999999. to my life. Oh, and it'll change. Oh, yeah, yeah, listen. Hold me back to my Mr. Chiavistelli. DJ Chiavistelli. And this is my house. Record. Mr. Cavistelli, take control on the music.